De treinbotsing afgelopen vrijdag bij Tilburg is veroorzaakt doordat de passagierstrein langs een rood sein is gereden. Uit voorlopig onderzoek van onder meer ProRail en de NS is gebleken dat de machinist van de sprinter het rode sein heeft genegeerd. De sprinter kwam daarna niet tot stilstand omdat het spoor daar geen automatisch stopsysteem heeft. De kans dat daar wat misgaat werd als klein ingeschat. Na de botsing met de goederentrein werden veel passagiers door de trein geslingerd en een conducteur liep een hoofdwond op. Het treinverkeer kwam lange tijd stil te liggen omdat de goederentrein na de botsing een brandbare stof lekte. De politiebonden gaan actie voeren voor meer loon. Ze roepen hun leden op om vanaf vandaag alleen nog bekeuringen uit te delen bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. In alle andere gevallen kan volgens de bonden worden volstaan met een waarschuwing. De bonden hadden minister Opstelten tot 6 uur gisteravond de tijd gegeven om met een hoger cao bod te komen. In grote delen van Nederland zullen de huizenprijzen de komende 10 jaar niet of nauwelijks stijgen. Dat zeggen economen van de ING. In gebieden waar de prijzen nu dalen of maar heel licht stijgen zal dat de komende jaren zo blijven. In steden als Amsterdam, Den Haag en Utrecht worden de woningen wel duurder, maar de prijsstijging vlakt ook daar af. De economen keken naar alle aspecten die de prijs van een woning bepalen, zoals de vergrijzing, bouwplannen in de regio, de strengere eisen voor een hypotheek en de verwachte rente. Het weer. Vannacht koelt het af tot 4 graden. Het is bewolkt, maar wel overal droog.